Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De waarnemend leider van de afgezette burgerregering van Myanmar... heeft gezworen dat hij doorgaat met de revolutie tegen de militaire koeplegers. Vanuit een schuilplaats hield hij in een Facebook-video... zijn eerste publieke toespraak sinds de staatsgreep. Daarin riep hij de bevolking op te blijven strijden tegen het leger... dat Aung San Suu Kyi heeft afgezet en haar gevangen heeft genomen. Bij demonstraties tegen de militaire leiding zijn volgens de activisten gisteren 13 mensen omgekomen. Sinds het begin van de protesten vielen er meer dan 80 doden. De politie van Londen krijgt kritiek op het optreden tijdens een waken voor de vermoorde 33-jarige Sarah Everard gisteren. Agenten pakten sommige van de honderden aanwezigen hard aan omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. Burgemeester Kaan van Londen noemt dat onacceptabel. En ook de Britse minister Patel van Binnenlandse Zaken eist opheldering van de korpsleiding. Vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Zo was er kritiek dat Europa in eerste instantie te weinig vaccins inkocht. En ook zijn er klachten van regeringsleiders over de verdeling onder de lidstaten. In de Duitse krant zegt Timmermans dat hij na de coronacrisis wil onderzoeken wat goed en fout is gegaan. In Kerkdriel is een auto tegen een huis gereden. Volgens Omloop Gelderland is een van de inzittenden van het bestelbusje gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er nog een tweede inzittende was... die er vandoor zou zijn gegaan. Voor zover bekend is die nog niet gevonden. Bij het ongeluk aan het begin van de avond is het dijkhuis zwaar beschadigd geraakt. Dijkt erop dat het bestelbusje op de dijk rechtdoor is gereden in een bocht... en daardoor tegen het huis tot stilstand kwam. Het weer vandaag vallen er opnieuw buien met in het Middenland kans op hagel. Er staat wel wat minder wind. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen is het droger, maar er blijft kans op een paar buien. En dan wordt het opnieuw zo'n 9 graden. Dit was het NWS Journaal.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 Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, the time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, like a sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world is holding back. The Time has come to. The world is holding back. The time has come to. A world. The time has come to come on, come on. come to push the button. World, the time has come to push the button.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 Yeah, ooh, ooh ooh, it's a wicked world. Yeah, Ooh ooh, ooh it's a wicked world. aan. Elf maanden hersen, elke dag volle maan. Als je eenmaal ontwaakt bent, kom je nooit meer in slaap. En als je eenmaal geraakt bent, dan ben je geraakt.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 Dagen in de zon, eindeloze nachten. you. I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah. I think you're so sweet, but you're taking this all too seriously. like a rug. Hottest Taki Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the West try and drown me, I might blow the way.